Op de laatste dag van de klimaattop in Cancún wordt nog altijd onderhandeld over een eindtekst. Er is nog geen akkoord over verlenging van het Kyoto-protocol over de uitstoot van broeikasgassen. Het akkoord loopt volgend jaar af en Rusland en Japan wilden zich niet vastleggen op vervolgafspraken. De landen lijken het eens te worden over een tekst die erop neerkomt dat het Kyoto-akkoord wordt verlengd... zonder dat de landen zich nu al binden aan een verdere terugdringing van de uitstoot. Elko Brinkman wordt voorgedragen als CDA-lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen, heeft het CDA-partijbestuur bekendgemaakt. In de jaren 80 was Brinkman minister in twee kabinetten Lubbers. Tegenwoordig is hij voorzitter van Bouwend Nederland. Waarnemend partijvoorzitter Spies noemt Brinkman een zwaar gewicht en iemand die breed actief is in de maatschappij. In februari stemmen de CDA-leden over de lijst voor de komende verkiezingen. Bernard Wientjes, de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, is volgens de Volkskrant de invloedrijkste Nederlander. Op de jaarlijkse ranglijst van de krant is Wientjes SER-voorzitter Rinoy Kan gepasseerd, die de lijst drie jaar aanvoerde. Volgens de Volkskrant is de invloed van Wientjes onder meer gegroeid doordat werkgevers over grote onderwerpen als de pensioenen steeds vaker rechtstreeks zaken doen met de werknemers buiten de SER om. De gemeente Ronde Venen gaat maandag vanwege een fout alle stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw tellen. Een kandidaat van een lokale partij had vorige maand volgens de verkiezingsuitslag geen enkele stem gekregen. Toen bleek dat de kandidaat op zichzelf had gestemd. En ook familieleden op hem hadden gestemd, werd een onderzoek ingesteld. Daaruit kwam naar voren dat er in de Ronde Venen iets mis is gegaan. Op de Iraanse staatstelevisie is een documentaire uitgezonden over de vrouw die voor overspel is veroordeeld tot de doodstraf. De vrouw bekent daarin dat ze betrokken was bij de moord op haar echtgenoot. De uitzending volgt op westerse berichten dat ze is vrijgelaten. Iran ontkent dat ze is vrijgelaten en spreekt van een westerse publiciteitscampagne. Het weer, af en toe motregen, vanmiddag overwegend droog bij een graad of 8.